Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van het treinongeluk in het oosten van India is opgelopen naar zeker 230. Zo'n 900 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn honderden ambulances en ook bussen ingezet om de gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Het ongeluk ontstond toen een passagierstrein ontspoorde... waarna een andere personentrein er tegenaan reed. Mogelijk was er ook een goederentrein bij betrokken. Het is het dodelijkste treinongeluk in India in jaren. In de Canadese provincie Quebec zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. In een stad aan de kust is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten van Quebec hebben gevraagd om hulp van het leger. In heel Canada hebben de afgelopen weken al tienduizenden mensen hun huis moeten verlaten vanwege de bosbranden. Die zijn veel groter dan in andere jaren. Bij de bestrijding worden ook honderden brandweerlieden uit de VS en Zuid-Afrika ingezet. YouTube stopt met het verwijderen van video's waarin wordt beweerd dat er is gefraudeerd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van drie jaar geleden. Moederbedrijf Google zegt het beleid te hebben aangepast... om te voorkomen dat politieke uitingen worden ingeperkt. Sinds de verkiezingen van 2020 heeft YouTube naar eigen zeggen tienduizenden video's weggehaald... waarin werd gesproken over fraude. Het ging onder meer om uitspraken van Donald Trump... die nog altijd beweert dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. In de Duitse stad Leipzig is een demonstratie van linksextremisten vandaag verboden uit angst voor rellen protest is gericht tegen de veroordeling van een linksextremiste... die de cel in moet omdat ze neonazi's had aangevallen. Gisteravond waren er ook ongeregeldheden in Leipzig. Agenten werden toen bekogeld met stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Het weer. Vandaag wordt een zonnige dag met 20 graden in het noorden en zo'n 23 graden in de rest van het land. Ook de komende dagen is het zonnig en droog. Het wordt dan tussen de 16 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.